Je hoort de directeur. Het is intussen een aantal weken geleden dat wij een melding hebben gekregen van buiten het ziekenhuis over een mogelijke verdenking eh, van strafbare feiten. Uh, we hebben daar direct actie op ondernomen. We hebben de medewerker op non-actief gesteld. We hebben een melding gedaan bij de inspectie en we hebben aangifte gedaan bij de politie. Daarna is de man opgepakt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het AD heeft van een nabestaande gehoord dat het om 24 overleden patiënten gaat. In Houten is bij een schietincident een man omgekomen. De schietpartij vond plaats rond half zes vanmorgen op een parkeerplaats in een woonwijk. Er is nog veel onduidelijkheid bij de politie. Ze zijn nu veel bezig met onderzoek, onder meer op de plek waar het gebeurde. Wie kan dit gedaan hebben? Heeft iemand iets gezien? Weet iemand waarom? Dat zijn allemaal vragen die wij ook hebben. Ja, er is nog niemand opgepakt. Een zorginstelling in Brabant is gehackt. Criminelen hebben gegevens van cliënten en medewerkers gepubliceerd. Volgens Omroep Brabant zit de groep Lockbit erachter... die ook al gegevens stal bij de KNVB. Hoeveel gegevens er nu gestolen zijn, is niet duidelijk. En het blijft voor ons lastig om alles wat we kopen ook echt op te eten. Nederlanders gooiden vorig jaar per persoon gemiddeld ruim 33 kilo aan voedsel weg. Dat is minder dan een jaar daarvoor, maar nog steeds niet genoeg verbetering, zegt het voedingscentrum. Sommige mensen doen echt hun best, zoals bakker Marijntje uit Nijmegen. Zij bakt koekjes met niet gebruikt brooddeeg. Ja, we redden je toch al ruim 1500 kilo brood per jaar. Eh, en eigenlijk als je kijkt naar één pakje koek, eh, daar zit eh, bijna twee sneden brood in die we het voedingscentrum wil dat er meer gebeurt. Zo moet er duidelijk op producten staan hoe lang je ze kunt bewaren. Het weer, af en toe wat zon. In het zuiden ook regen en kans op onweer. En zo'n 11 graden. Morgen op sommige plekken zonnig en een graad of 18. In het midden vooral regen en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. En tot zover de verkeersinformatie.